Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Terrastafeltjes in Valkenburg staan vol met cappuccino's en vers getapte biertjes. De horeca is daar uit protest open vandaag. Oh, heerlijk. Ik heb zo gemist. En eh, ja, heerlijk. Even zoals vroeger, hè? Oh, heerlijk dit. is toch genieten. In het zonnetje, onder de overkapping met de kachel aan nou, dan. Tweeën nog meer. Ik vind gewoon, dit, dit kan niet. De cijfers lopen op en ondanks dat nog de horeca dicht. ligt gewoon niet aan de horeca, aan de winkels. Daar ligt het gewoon niet aan. Morgen mogen de deuren van kroegen en bios ook open van 15 Limburgse burgemeesters. Ze vinden het belangrijk dat de ondernemers kunnen laten zien hoe zwaar ze het hebben, maar het moet wel op veilige afstand. Amsterdam laat weten dat ze daar niet aan meedoen. Ondernemers moeten zich daar aan de geldende regels houden. Vanavond horen we meer over de coronaregels de komende tijd in een corona persco Zondagochtend waarschijnlijk het eindoordeel in de Djokovic-soap. De nummer 1 tennisser van de wereld werd Australië uitgezet, maar hij ging in hoger beroep. Dit weekend hoort hij of hij echt weg moet. Australië laat mensen maar mondjesmaat binnen vanwege corona. Het zou kunnen dat Djokovic nu de komende drie jaar niet welkom is in het land... en dus drie jaar zijn titel op de Australian Open niet kan verdedigen. Italiaanse agenten willen geen roze mondkapjes op. Die hebben ze gekregen om tijdens hun dienst op te doen, maar de vakbond vraagt nu om nieuwe kapjes. Roze zou een kleur zijn die minder autoriteit uitstraalt en is dus ongeschikt, zeggen ze. Ze willen een mondkapje dat past bij hun uniform in wit, blauw of zwart. En de man in Canada gaat heel erg ver om te voorkomen dat zijn kind wordt gevaccineerd. Hij heeft zijn dochter van zeven uit angst voor de coronaprik niet meer teruggebracht naar haar moeder. En inmiddels zijn de twee al twee maanden spoorloos. De moeder is ten einde raad. She's only seven and to live in hiding is not a good thing for her. She wanted, you know, her right. It's her right to be, to live in freedom. And she just needs to be, you know, to be home. In een videoboodschap zegt de moeder dat ze blijft zoeken naar haar kind en ze bidt voor haar terugkeer. Het weer nog blijft grijs vanavond in het zuiden met nevel en mist.